Jan van der Putten met het NOS. Bij het ongeluk kwam een lading gasflessen met acetylene op de weg terecht. Die worden door de brandweer gecontroleerd geleegd. De bestuurder van de vrachtwagen is niet gewond. Verwacht wordt dat de A2 voor de ochtendspits weer open gaat. De Iraanse president Ahmadinejad heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gebeld en hem en zijn moslimbroederschap veel succes gewenst. De Egyptische staatspersbureau meldt dat Ahmadinejad Morsi heeft uitgenodigd eind volgende maand naar Teheran te komen. Dan is daar een bijeenkomst van de organisatie van niet gebonden landen. De betrekkingen tussen Iran en Egypte zijn al jaren slecht. Vorige week nog ontstond ophef toen het Iraanse staatspersbureau meldde dat Morsi in een interview had gezegd dat hij de banden met Iran wil aanhalen. Morsi ontkent en toen dat hij het interview had gegeven. De Franse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de betrokkenheid van een vroegere topman van France Telecom bij een reeks zelfmoorden. DJ Lombard wordt verdacht van geestelijke mishandeling van zijn personeel. Hij is op borgtocht vrij. In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van France Telecom zelfmoord. Volgens de vakbonden stonden ze onder grote druk van reorganisaties en onmogelijke prestatie-eisen. Zuid-Korea gaat net als zijn buurland Japan jagen op walvissen voor wat het land noemt wetenschappelijk onderzoek. Het plan is om dwergvinvissen te vangen voor de Koreaanse kust. Het land heeft niet bekendgemaakt hoeveel walvissen het wil doden. Zuid-Korea heeft de internationale walviscommissie laten weten dat het geen toestemming vraagt voor de jacht en de commissie heeft het plan onmiddellijk veroordeeld. Dan het weer nog vannacht vrijwel overal droog en vrij warm.